8 uur. Marnik Sampers zijn met het NOS-journaal. Duizenden Catalanen demonstreren op de internationale luchthaven van Barcelona. Ze zijn kwaad dat het Spaanse Hoge Rechtshof negen separatistenleiders heeft veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Op beelden in Spaanse media is te zien dat politie de gemaskerde demonstranten te lijf gaat met gummiknuppels. Er zijn mensen aangehouden, maar hoeveel is onduidelijk. Vanwege het protest op het vliegveld zijn bijna 70 vluchten geannuleerd. De provincie Groningen trekt de stikstofmaatregelen niet in, heeft de verantwoordelijk gedeputeerde gezegd. Bij het Groningse provinciehuis werd vandaag door boeren gedemonstreerd tegen de stikstofregels. Aan het eind van de middag werd de sfeer grimmig. Boze boeren wisten het provinciehuis binnen te dringen nadat ze met een tractor de deur hadden geramd. Inmiddels zijn de meeste boeren naar huis. Er is één boer aangehouden voor het inrijden op een politiepaard. De Europese Unie klaagt Colombia aan bij de Wereldhandelsorganisatie. Colombia stelde vorig jaar extra importheffingen in op diepvries aardappelproducten... die onder de prijs zouden worden verkocht. Prietproducenten in Nederland, België en Duitsland worden hard geraakt... en zeggen dat van prijsdumping geen sprake is. Ze zijn bang dat andere Zuid-Amerikaanse landen ook importheffingen zullen opleggen. In Polen is regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid na de verkiezingen van gisteren in de Senaat de meerderheid kwijt... De oppositiepartijen hadden op veel plaatsen met één gezamenlijke kandidaat een blok gevormd tegen recht en rechtvaardigheid. In de Poolse Tweede Kamer bleef de conservatieve partij wel de grootste met opnieuw de absolute meerderheid. De macht van de Senaat in Polen is beperkt. Senatoren kunnen wetsvoorstellen wel vertragen, maar niet tegenhouden. Het weer op de meeste plaatsen droog, morgen bewolkt en regen.